Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De leiders van de EU-lidstaten hebben op een top in Brussel geen akkoord bereikt... over de benoemingen voor enkele belangrijke functies. Onder meer het voorzitterschap van de Europese Commissie stond op de agenda. Ook moet een nieuwe EU-buitenlandchef en een nieuwe voorzitter van de Europese Raad worden aangewezen. Frans Timmermans is een van de kandidaten die in de race is... voor de functie van voorzitter van de Europese Commissie... PvdA-politicus heeft onder meer concurrentie van de Duitse christendemocraat Christian Weber. Op 30 juni volgt er een nieuwe top waar verder wordt gepraat over invulling van de functies. De regeringspartijen zijn verdeeld over het stikstofbeleid. Na uitspraken van onder meer de Raad van State... willen D66 en de ChristenUnie snel maatregelen die leiden tot minder stikstof in natuurgebieden. Coalitiepartners VVD en CDA willen juist de juridische mogelijkheden onderzoeken... om de economische gevolgen van die uitspraak te beperken. Door een uitspraak van de Raad van State moeten veel projecten worden stilgelegd... of mogen nog niet beginnen. Nederland heeft vorig jaar voor het eerst 100 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is volgens het CBS een stijging van 3 miljard euro ten opzichte van 2017. Het gaat om zorgkosten in de brede zin van het woord. Behalve medische zorg en kosten van medicijnen... worden daarbij ook kosten voor kinderopvang en welzijn meegerekend. De kostenstijging heeft deels te maken met de vergrijzing. Duizenden mensen hebben in de Georgische hoofdstad Tbilisi geprobeerd het parlementsgebouw te bestormen. De politie voorkwam dat met rubberkogels en traangas. De demonstranten eisten het ontslag van de parlementsvoorzitter... die zou hebben toegestaan dat een Russische delegatie meedeed aan de plenaire zitting.